ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbusje in brand gestaan... en door de opruimwerkzaamheden zijn er nu twee rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Beverwijk.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 Volgende week rond half acht gaan we met hem praten over het werk. ja, ik bedoel... je moet het op een gegeven moment wel tegen zien, zien te komen. En je moet er ook dan de, de guts hebben om daar wat over te zeggen. Ehm, goed, welkom bij dit tweede uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternative FM. Eh, vanavond eh, Simulation Adaptation. Eh, Jasper en Tian zijn hier in de studio om wat nummers te laten horen. Ehm, het is eigenlijk bijna een jaar na de, het debuutalbum wat ze hebben uitgebracht. Nou, niet helemaal, want dat hebben ze vorig jaar in augustus hebben ze dat uitgebracht, dat debuutalbum. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe single. En misschien gaan ze die vanavond ook laten horen. Dus dat straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Eén eh, is vorige week jammerlijk blijven liggen. Want het is een nummer wat eh, Dora eh, van den Berg heeft geschreven over Moederdag. Dat is ook alweer een week of drie achter ons. Maar goed, het nummer is er niet minder om. daarom vinden we uh, toch wel even dat je het nog een keer moet laten horen. Three Point Landing en You're My Drive. Een ode aan de moeders. Inside looking cheaters and meet the dolls Zij eh, brachten een single uit, niet op een vrijdag, maar ergens door de week. Wet uit Amsterdam met Triggerman. Um, dat eh, had ook eh, een aanleiding, die single. Daar zat ook een videoclip bij. Kun je terugvinden bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want er is een, het een en ander over gezegd. daarvoor hoorde je Three Point Landing uit Alkmaar met You My Drive of Your My Drive. Eh, zoals gezegd eh, gaan we zo dadelijk eh, kijken en luisteren naar Simulation Adaptation. Ehm, zover is het nog niet, want er wordt nog driftig gecheckt met het geluid en of alles goed staat of niet. Nou, dat, eh, gaan we dan, eh, dan gaan we dat wel merken. Dan eh, doen we straks waarschijnlijk... Nou, dat kan ook wel. Drie blokken van twee. Dat kan nog steeds. maar dan zullen we waarschijnlijk twee blokken van twee... in het volgende uur gaan doen. Ehm, zover is het nog niet. We gaan weer terug eventjes naar de P60... tijdens de popprijs Amsterdam. Want ja, we hebben uiteindelijk nog niet de winnaars laten horen. En dat is een band... Eh, die heet Liveblood. En die hebben zich gelijk ook meteen eh, gemeld eh, door te zeggen van... Ja, we willen ook wel een beetje spelen. Nou, dus die dataheren die komt ook wel die kant op. het is wel een beetje een pittige band. Niet in te vergelijken met, met Jasper en Tiam die vanavond spelen. Want die, ja, dat is toch iets wat, wat zoet gevoister, om het <laughs> even zo te zeggen. Maar Lifeblood, dat is even wat, wat rafeliger en wat steviger. dit nummer hebben ze geschreven nadat eindelijk die pandemie afgelopen was. Eh, Back to Normal is een nummer uit 2021. Dus ik eh, zou zeggen, het is weer een beetje het optimisme... wat we net in het eerste uur al eh, hebben gehoord. Lifeblood dus. up, man. This crazy virus has terrorized us all. I will never be happier to visit a match of football. Come over here, give me a hug. I'm sick of distance, we need some luck. Grandma and grandpa, you're welcome back. We defeated Corona on the counterattack. It was so difficult to rely on so much uncertainty. This fucking hell of a time is now gone, but still in our memory. Yeah, we got back to normal times, back to our joys. mass. Let's burn them all. Let's get society back under our control. Being locked up, it was so tough. It lasted way too long, more than enough. We're free as birds again. Let's fly away into the blue, blue sky and holiday. It was so difficult to rely on so much uncertainty. This fucking my memory. state of mind just by doing what we used to do. Oh. dat waren ze Live Blood eh, Back to Normal. Eh, dat, eh, dat was een nummer wat ze min of meer hadden geschreven... door te zeggen van... ja, we kunnen wel een beetje, in het, een beetje blijven hangen... maar we moeten ook genieten van de tijden die eraan zitten, zitten te komen. Je hebt ze al een, beetje kunnen horen... want ze plukken aan de, de, de spreekmicrofoons. de heren Simulation Adaptation, Jasper en Tiam, Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ehm, want eh, jullie hadden vorig jaar eh, nog, een, eh, nog een album uitgebracht. Ehm, dan moet ik weer even gaan spitten hoor. In mijn toch al <laughs> haperend brein wat ik, wat ik af en toe bij me heb. en dat, dat, dit is de Train To No Man's Land. Ja, dat klopt. Was dat het debuutalbum? Ik eh, begin met jou, eh, Jasper. Ja, dat klopt. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Want wij maken samen heel veel muziek. <laughs> en op een gegeven moment hadden we zoveel dingen... dat we dachten, ja, het hoort allemaal een soort van bij elkaar. Ja. En, eh, en, en toen hebben we er een soort van album van gemaakt, inderdaad. Dus, was wel, een was, zat, er zat wel een, een dikke lijn in, in die... ja, zeker. ja, in die dus, twee to No Man's Land. Dus, ja, klopt. Ja, ja, Dus dat was heel leuk om te doen. wij hebben er op onze eigen website... en dan koppel ik het even weer los eh, van de 3 voor 12 eh, Noord-Holland. Eh, maar ook op uh, hebben we daar nog het nodig over geschreven. Vorig jaar augustus, kan ik me herinneren. Dus, dat klopt. maar inmiddels hebben jullie je vinger alweer nadrukkelijk opgestoken. Don't need the reason why. Dat is de nieuwe single, hè? Die is vorige week uitgekomen. Ja, klopt. Vorige week vrijdag. Ja. Dus, kunnen jullie het dan toch niet laten om weer even nieuwe muziek te maken? <laughs> nee, dat zeker niet. Nee, ja, het wordt wel weer tijd de, de, release van dat eh, project was eh, vorige zomer. En eh, ja, we dachten het is wel weer tijd om wat te delen. We zitten niet stil, dus af en toe moeten we kiezen... wat gaan we naar buiten brengen van alles wat we maken. Ja. En dit, vonden dit wel passen. Zomer is natuurlijk wel het moment om weer lekker wat nieuws ja. Ehm, eh, ben jij een, eh, een, een, een zomermens, Tian? Ik, eh? <laughs> Ja. ja, absoluut hoor. <laughs> Absoluut. Met de zomer gaat de stemming weer een stukje omhoog. Dus ja, dat was wel, was wel ergens op een van die foto's wel te zien. vorig jaar bij de, de, Train to No Man's Land. Is dat zo? ja, ik zag... nou, jij was wel een beetje uitgelaten, vond ik eerlijk gezegd. Maar... Ja, ja, ja, ja, dat, dat, die show in P60 was natuurlijk wel een, een groot feest toen. Ja, zeker. Ja. kennen jullie deze mensen die ik net had gehoord? Liveblood. Liveblood. Ja, Zeker. Waar komen ze vandaan? Ze komen ja, uit, uit Hoorn uit Almere. Ook uit, Hoorn. ja, ja, we zijn goed bevriend met, eh, met de helft van de band. Uh, De andere helft ook bevriend. Ja, we, kennen ze allemaal wel. <laughs> Ja, maar, ik, ik heb wel een beetje het idee dat eh, Aalsmeer, Noise die komen daar vandaan. Eh, dat is ook, eh, is een beetje. Eh, mm. Semi-stereo, nieuw Venom. Dat is ook, die ken ik dan weer niet. Nee, maar goed. Maar ja. deel, deels nieuw Venom. Tegenwoordig zijn ze overal een beetje uitgewapperd. en dan hebben we de Harlem Lake Band. Die komen uit Meer. Dus uh, het schiet lekker op. ja, het is echt die Amsterdam-regio die wel lekker... ja, vorig jaar Floodlines. Die waren de winnaars van, van de Amsterdam Popprijs. Ook, Niet zo lang geleden hebben ze nog een single uitgebracht. Dus Ehm, ja, daar zitten jullie dan ook eh, tussen. In, de, ja. in dat opzicht. ja, dat is mooi. Ja. Uh, uh, zitten er ook nog optredens aan te komen? Eh, ja. ja, in kleine. Ja, we gaan op het terrasje van jongerencentrum n 1 in Asmeer gaan we nog een, ah. een avondje gewoon lekker chillen. Oké. En niet te veel druk, gewoon gezellig met een biertje. En, Zo'n beetje eigenlijk zoals wat jullie vanavond doen. Ja, ah, ja, misschien wel, ja. ja. omschrijf nog even de muziek van, van jullie. Ja, het verschilt heel erg per, per, eh, per levensfase, moet ik bijna zeggen. Maar ik denk dat, dat, dat, de single eh, die we recent hebben uitgebracht... en de single die wij eh, als volgende uit gaan brengen... Mhm. Misschien noemen we vanavond ook wel. Maar ja, dat dat toch wat meer, uh, meer laid-back, wat meer indie-pop is... dan uh, dat we in het verleden hebben gedaan. Mhm. Dus ja, het loopt een beetje uiteen. Maar ik denk dat de komende, de komende tijd dat wel wat zachter gaat zijn qua sound. Oké. Ehm, ik zou zeggen, maak jullie klaar. Dat, eh, want dan eh, doen we het eerste blokje van twee. En dan draai ik daarna nog een nummer en dan eh, nog een blokje van twee. Dus ik kan het nog net voor negen. Dus, dus dat wordt wel een beetje opschieten. <laughs> maar we gaan eerst even nog een stuk muziek draaien. Zijn oude bekenden. Want Marnix Dorrestein en Willem Wilds... Willem Wits moet ik eigenlijk zeggen. want die Marnix Dorrestein, die kennen we nog uit de situatie van Uber de Ja, zo lang geleden is het alweer, 2012. Maar Ciao Lucifer bestaat nog steeds. En niet zo lang geleden hebben ze die, eh, die twee weer een single uitgebracht. En dat klinkt zo. Dat is het nummer Closer. Can you hear me? Can you hear me? Hoping for a sign that this is still reality. Coming home soon, coming home soon. feels like you've been hiding on the dark side of the moon. Ah, Dream of getting closer. are losing touch. And I miss you, yeah, I miss you. I wanna hold you close, and I just don't know what to do. I just don't know what to do. I just don't know what to do. met uh, Closer. We gaan eh, eens eventjes eh, kijken hoe de heren erbij zitten. En je kunt het dus ook volgen op YouTube. Ga ik zo dadelijk even regelen dat we dat wereldkundig kunnen maken op de sociale media. Want dat, daar is het tenslotte ook voor. de eerste twee nummers die laten de heren van Simulation Adaptation horen. Eén is van The Train to No Man's Land. dat is Final Destination en daar beginnen ze mee. girl What's waiting where you're headed When you're all on your own Don't you wish you could forget it Can this last a little longer Or is this the final stop Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going since I left so long ago. I don't think that I've ever dreamt of being so far from home. And now I'm just a passenger heading into the unknown. Why did you leave? A place that's so familiar. Is there more that you need? Are you just running from the mirror? Do you think about returning? Or does your journey make it clearer That the grass is really greener And now you don't want to be here Last a little longer Or is this the final stop? Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going since I left so long ago. I don't think that I've ever dreamt of being so far from home. And now I'm just a passenger heading into the unknown. When will you see? The road won't last forever. I know you want to be free. But this is not the answer are you caught up in your journey? Have you forgotten where you're going? All the things that you're avoiding And now the distance keeps on growing Can this last a little longer? Or is this the final stop? Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going Since I left so long ago I don't think that I've ever dreamt of Being so far from home And now I'm just a passenger Heading into the unknown Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was hem, eh, de Final Destination. Maar nu is het natuurlijk eh, die single die nu nog geen week oud is. Die komt nu voorbij. En eh, dat is natuurlijk Don't Need a Reason Why. <laughs> and It's always on my mind. And oh, it makes me tired. have to remind Of the things I left behind Cause of the way I feel inside Oh, why, why are you waiting For something to change Cause it's always been this way It drives me insane Cause it's always the same But we One day we will see And we'll find a way to be All it takes is something real dat was hem. Eh, de, de, de kop is eraf. We draaien nog één nummer. Nou, ja, dan mogen ze, ze mogen blijven zitten. Want ja, een, eh, een goede soundcheck betekent dus ook eh, dat we de tijd in moeten halen. Maar goed, dat, dat is niet zo'n probleem. Ehm, we draaien er nog één. En, dat is, en dan, dan mogen ze weer. Dus, en die is vorige week uitgebracht. Nienke, eh, die kennen we eh, onder andere in een eh, grijs verleden van Yellow Grass. Maar tegenwoordig maakt ze zelf muziek en Nederlandstalig. En het is ook een, ja, min of meer ook een persoonlijk verhaal wat ze erin verwerkt. En een Nederlandstalige single heet Regen. Ze werkt niet als je blijft versnellen. Als je naar me staart in de verte, vraag ik me vaak af wie je ziet. was Nienke. Voluit heet zij Nienke Kuzel. En eh, ze heeft dus eh, nieuw materiaal. Eh, wel anders dan in de periode dat ze Yellow Grass deed. Maar dat mag, denk ik, de pret niet drukken. Ehm, het geluid is natuurlijk altijd mooi. En bovendien ook een goede nieuwe single. Debuutsingle, Nederlandstalig. Ehm, we gaan weer terug naar de beide heren Jasper en Tiam van Simulation Adaptation... En ze zitten klaar om de volgende twee te laten horen. The Sound of Giving Up en daarachter The Prisoner. Hm. try to pick up the pieces, but no one understands. It's weird to imagine a place where those feelings won't exist. I think I'm about to cave, and it's a feeling I can't shake. Is this the sound of giving up? Is there nothing I can sound of giving up? Or am I giving up too? was hem, The Sound of Giving Up. Ehm, de volgende die eh, ze nog even laten horen in dit blokje van twee. het tweede blokje van twee. Eh, dat is uh, The Prisoner. Ehm, die stond toch ook op de Train to No Man's Land. Ja, dat klopt. dat dacht ik al. dus die komt nu in deze speciale... 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie voorbij. En ik zou bij, het is een beetje een akoestische versie natuurlijk. Want eh, het nummer dat klinkt op het album eh, The Train to No Man's Land heel anders. Ehm, eh, in dit geval gaat het gewoon heel een beetje, beetje klein zijn. Het eh, is altijd leuk. Eh, jullie zitten ook eh, naar dat scherm te kijken. Loopt wel een halve minuut achter hoor. een paar seconden, <laughs> seconden, achter. Dus, dus op het moment dat je klaar bent, dan, dan zie je ook dat jullie de laatste tonen aan het spelen zijn. <laughs> Goed, The Prisoner, ehm, die komt nu als alles ingereedheid is. Ik denk dat, dat ze zover zijn. Hier is hij. this prisoner that's evil, so they say But I know that he has simply lost his way As we're standing in this empty room There's nothing here for us to do Except for finding ways to get through He tells me about the places he has been That everywhere he went he used to sing but now he's been here for too long He won't sing another song There is not much he has left As he looks at me and says I'm spending all my time With you here by my side And there's nowhere I can run And there's nowhere I can hide but at least we are together looking for a way to live. We'll have to look a little longer, at least until my days are numbered. So I'm spending all my time Knowing I can leave it all behind And there's no reason to run And there's no reason to cry Cause at least we are together Looking for a way to live We'll have to look a little longer At least until my days are numbered At least until my days are numbered I'm the prisoner who's longing to be free But it means nothing if you can't be free with me Cause I know that there's a way But I'm sure you'll want to stay As my bones are growing weak I really hope that you can see That I'm spending all my time With you here by my side And there's no reason to run And there's nowhere I can hide but at least we are together looking for a way to live We'll have to look a little longer, at least until my days are numbered So I'm spending all my time, knowing I can leave it all behind And there's no reason to run, and there's no reason to cry Cause at least we are together looking for a way to live We'll have to look a little longer, at least until my days are numbered At least until my days are numbered dat was hem. Oké. Eh, het tweede blokje van twee zit erop. Eh, de heren hebben even rust. Eh, want dan kunnen wij ook nog eventjes wat dingen er doorheen jassen. Zoals bijvoorbeeld dit al eerder is uitgebracht. in, volgens mij in de maand april. Maar hij doet het nog leuk. Elena May en Potential Child. vloei, luxe, oeh, hey, hey. Ik ben hier alleen omdat passie me had opgeroepen. Ik was in de winkel, in de weer met dure onderbroeken. Heb hier een gek sausje, het is bijzonder groeien. Eerst wilde je nog haten, nu zit je toch te loeven. Ik ben hier alleen om snel je mond te snoeren. Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven. Mijn chick wordt later een milf, misschien toch een cougar kan je steltje kaken als pastoor je koeken. Jong vloei, laat alledaags de champagne vloeien. Eh, alle soorten money, zelfs franken boeien. Eh, zou dat al mijn grappies die nog planten groeien. Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt doet het expres met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't get less 1, 2, 3 wordt nog steeds verdiend 4, 5, 6 dan is alles weg 7, 8, 9 het is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik ga je liever af Gooi diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pak cheese net enchiladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij je zou bijna denken, die wordt door het express, express, express. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt couldn't careless. Careless, careless. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die dat geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't get less Ik zei al, eh, er zat al heel veel hip-hop in. En eh, dit was er dus een van. Een van de exponenten uit eh, het moderne Amsterdam. Eh, daar gaat het ook een beetje over. Want eh, ja, het is eh, een beetje uit het leven gegrepen. Maar wel met een behoorlijk vleugje humor. Jong Louis heet hij. En Express heet het nummer ervoor Hoorde je alleen mee met Potential Child. De Velvet Beings is een beetje het project waar het allemaal aan opgehangen is. En Elene May heeft in ieder geval aangekondigd dat, dat er een vervolg aan komt. ze had al eerder een single uitgebracht. Uncomfortably New was dat. Ehm, tot aan het nieuws, als er een nieuws eh, is, is eh, deze van Sammy Stereo en Get On The Grip. Get Grip On The Next, zo moet ik het zeggen.